Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is opnieuw onrustig in het vluchtelingenkamp in Calais. Er zijn brandjes uitgebroken en relletjes ontstaan. Agenten zouden met stenen zijn bekogeld waarop de politie traangas inzette. Ook afgelopen nacht was het al onrustig in het kamp. Er zitten naar schatting 6 tot 10.000 vluchtelingen. Morgen willen de Franse autoriteiten het kamp ontruimen. De bewoners zullen worden ondergebracht in opvangcentra op andere plekken in Frankrijk. Bij een aanrijding op de N36 bij Vriezenveen zijn aan het einde van de middag drie mensen omgekomen. Een auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste op een andere auto. De slachtoffers zijn een man van 58 uit Appelscha en een man en een vrouw van 70 en 71 uit Schuine Sloot. Een vrouw van 56 uit Appelscha raakte zwaar gewond. Bij een busongeluk in de Amerikaanse stad Californië zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Het dodental in de Amerikaanse media varieert van 7 tot 13. Tientallen passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Palm Springs in het zuiden van de staat. De bus botst op een vrachtwagen. Die vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Koerdische troepen hebben opnieuw succes geboekt in hun opmars naar Mosul. Ze zeggen dat ze de Iraakse stad Bashika hebben veroverd op islamitische staat. De stad ligt niet ver van Mosul, dat nog in handen is van IS. De Koerden kregen bij de herovering van Bashika hulp van het Turkse leger. De Iraakse regering probeert Mosul te heroveren op IS en krijgt daarbij hulp van de Peshmerga en Amerikaanse elite-eenheden. De bedenker van de Britse serie Dad's Army, Jimmy Perry, is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Dad's Army werd vanaf 1968 uitgezonden. Hij was een van de populairste comedies in Groot-Brittannië. Ook in Nederland was de serie te zien onder de naam Daar komen de schutters. Perry baseerde personages in de serie op mensen die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog had ontmoet. Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlandse eh, Formule 1-coureur zette zijn wagen in de 30ste ronde naast de baan vanwege motorproblemen. Hij reed toen op de zesde plaats. Lewis Hamilton was de snelste in Austin in Texas en zijn teamgenoot Rosberg werd tweede. Rosberg blijft eerste in de stand om het kampioenschap. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. En later op de dag overal droog.